Het is een productie van Norman Granz en opgenomen in 14 juli 1977 tijdens een eh, Mountain Recording Studio set. We gaan eh, verder eh, met deze heerlijke eh, zondagochtend. En ik zou zeggen, welkom bij CFM Jazz. En ik ben Fred Kroonsberg, presentatie en muziekkeuze. Een gracieuze verschijning was zij, enkele jaren terug op het Noordzee Jazz Festival, toen nog in Den Haag. En ik was erbij. En genoot. En daarom vind ik het een eer om haar nog een keer te laten horen met een nieuw nummer wat ze heeft ontwikkeld inmiddels. Ze is zeer religieus, deze dame. Ze is ook groot van stuk. En laten we nu gaan luisteren naar Liz Wright, The Presence of the Lord. just like I never just like us. just like I never could before. Street Blues was dat van een prachtige langspelplaat die ik onlangs nog scoorde op een rommelmarkt. De langspelplaat is een Verve plaat. Het nummer eh, de, heet Blues Summit. En eh, Ellington speelde daarmee met Johnny Hodges. En Hodges heeft heel lang ook bij in de band van Ellington gespeeld. Nina Simone nu met het eh, overbekende nummer van Leonard Cohen.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 Cause he's touched your perfect body with his mind. Yeah. Now, Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers Salvation Army counters and the sun pours down like honey on Our Lady of the Simone. En ze doet me denken aan een eh, opkomende ster hier in Nederland. Ze kan aardig jazz zingen. En ze heeft een gigantische toekomst voor haar. A Woman's Gonna Try, Sabrina Stark. It's time to redefine a woman's worth where there's love. I don't know what we're capable of. Watch my mother was nog eens een prachtig pianospel. En het, uh, daarvoor eh, tekende Peter Beets kwartet. En het nummer Nocturne. We gaan eh, heerlijk door met Madeleine Peru. Ik heb er een hele post niet gedraaid van de cd Half The Perfect World.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 Ook bij het presidentieel paleis en het parlement hebben demonstranten geslapen. Afgelopen nacht is het relatief rustig gebleven na de toespraak van president Mubarak... waarin hij herhaalde dat hij aanblijft tot de verkiezingen van september. Hij draagt een deel van zijn bevoegdheden over aan vicepresident Suleiman... maar welke dat zijn is niet duidelijk. De Egyptische legertop heeft vanochtend met de minister van Defensie vergaderd over de situatie... en komt op korte termijn met een belangrijke verklaring voor de bevolking... Wat er in die verklaring komt te staan is nog volstrekt onduidelijk. Gistermiddag zei de legertop dat alle wensen van de demonstranten worden ingewilligd. De belangrijkste eis is nog steeds het onmiddellijke vertrek van president Mubarak. Sloopwerkzaamheden bij de voormalige fabriek van de Suikerunie in Groningen hebben tot een gevaarlijke situatie geleid. IJzeren platen zijn van grote hoogte naar beneden gevallen en kwamen bijna terecht op het spoor voor het gebouw, meldt RTV Noord. Er was toen net een trein van Arriva voorbij gereden. ProRail en Arriva zijn direct een onderzoek begonnen om de veiligheid te kunnen garanderen. En ook de politie van Groningen gaat vanochtend kijken. Het sloopbedrijf heeft nog niet gereageerd. In het Noord-Brabantse Halsteren is een lid van een carnavalsvereniging omgekomen... bij werkzaamheden aan een praalwagen. De man van 44 was aan het lassen toen er door onbekende oorzaak een vat met chemicaliën ontplofte. Wat er in het vat zat is niet duidelijk. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Het is 10 graden in Limburg en 3 op de Wadden. Vanmiddag in het zuiden veel regen en vanavond trekt het neerslaggebied naar het noorden.